Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Als de auto bestaan zal dat leiden tot een ongekende economische terugval. Economen van de ING hebben berekend dat de betrokken economieën 9% krimpen in het eerste jaar na het einde van de euro. En nog eens 3% in het jaar daarop. Nederland wordt daarbij als handelsnatie extra hard getroffen. Het overeind houden van de eurozone is volgens de ING-economen veel minder duur. Als alleen Griekenland uit de euro stapt vallen de directe gevolgen mee. Maar omdat beleggers dan gaan speculeren op het vertrek van meer landen, kan dat alsnog rampzalige gevolgen hebben. Een gedeelte van winkelcentrum Het Loon in Heerlen wordt gesloopt. Burgemeester De Pla nam de beslissing na spoedberaad over het verzakkende winkelcentrum. Uit metingen bleek dat de druk op de steunpilaren onder het complex toeneemt, waardoor instorting steeds waarschijnlijker wordt. Omdat de veiligheid volgens de burgemeester voorop staat, kiest de gemeente ervoor om 10 winkels uit voorzorg te slopen. Het winkelcentrum in Heerlen werd donderdag gesloten omdat de parkeergarage onder het winkelcentrum op instorten staat. Vermoedelijk komt dat door de mijnbouw die in de buurt heeft plaatsgevonden. De Spaanse tennissers hebben in de finale om de Davis Cup een 2-0 voorsprong genomen op Argentinië. In Sevilla won David Ferrer de afgelopen avond in vijf sets van de Argentijn Juan Martín del Potro. Eerder op de dag had Rafael Nadal al in drie sets gewonnen van Juan Monaco. De Davis Cup finale bestaat uit vijf wedstrijden. De komende dag staat het dubbelspel op de agenda. De Spanjaarden kunnen de finale dan al beslissen. Het zou de vijfde keer zijn dat Spanje de Davis Cup wint. De Argentijnen wonnen hem nog nooit. Het weer, vannacht op veel plaatsen regen, minimaal rond 5 graden. De dag begint onstuimig met regen en in het westen ook windstoten.